bij Ons voetbalteam knapt gezellig het buurthuis op. Mijn beste vriendin en ik organiseren een lunch in het verzorgingstehuis. Lief zit in ons. Dus doe op 13 of 14 maart mee met NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Meld je aan op oranjefonds.nl slash nldoet. Oranje Fonds. Voor een verbonden samenleving mooiste bestemmingen voor de mei- en zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-reizen. Live your dreams. Heerlijk, pap, deze spaghetti pomodoro. Ja, met gegrilde courgette. Mmm, toen denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, bij dat knusse restaurantje onder de warme zon... met die ober. Oh. <gasps> Nee, niet die ober. <laughs> Zullen we deze zomer weer? Ik vind het hier veel lekkerder. Grand Italia. Thuis in Italië. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-reizen. Live your dreams. Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits. Mis niets van het spektakel in de keukenkampioen-divisie. Volg het hele weekend live op ESPN. Oh, pap, moet je nou kijken? Ze zit eindelijk op het potje. Nou, dat verdient 5 euro in de spaarpotje. <laughs> Rijke stinkend. Onze bank. Ook van kleintjes die straks op eigen benen staan. Open een Rabo regenboogrekening voor je kind... en spaar samen een potje voor later. Voor een studie of bijvoorbeeld. En wij sparen 3 maanden 15 euro per maand met je mee. Regel het eenvoudig in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Alle Simone-bundels van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste jaar maar 4,50 per maand. Zelfs onze 40.000 bundel. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een tweejarig abonnement. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid... en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu je Noord-Europa-cruise en profiteer van veel voordeel. Ontdek je cruise op hollandamerika.com. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie en de Belastingdienst hebben de Big Brother Award gekregen. Dat is een prijs voor bedrijven en instanties die de privacy van burgers schenden. De politie krijgt hem vanwege het volgen van activisten op social media. De Belastingdienst voor het inzetten van discriminerende algoritmes om fraudeurs op te sporen. Deskundigen zijn bezorgd over de terugroepacties van speelzand, meldt het AD. Daar zit mogelijk asbest in en als dat wordt teruggebracht naar de winkel... kan ook het winkelpersoneel ermee in aanraking komen. De Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het speelzand eerst nat te maken... en dubbel in te pakken voordat je het terugbrengt. President Trump lijkt zich niets aan te trekken van de kritiek van de hoogste rechters van Amerika. Ze zeggen dat hij met bepaalde importheffingen de wet heeft overtreden en Trump is daar woedend over. Hij kondigde op een persconferentie nieuwe heffingen aan die zouden bovenop de bestaande heffingen komen. En Suzanne Schulting en Xandra Velzenboer zijn door naar de halve finales van de 1500 meter shortweg die zometeen begint. Michelle Velzenboer is uitgeschakeld, zij viel in de kwartfinale. Straks zijn er ook nog medaillekansen als de mannen de relay finale rijden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken er buien over het land en het koelt amper af. Het wordt vannacht 5 tot 8 graden. Morgen begint met regen en het wordt zacht met maxima tussen de 8 en 12 graden. En dit was het nieuws op Slam. Hey Tom, hoe heb je die muur zo strak geschilderd? Ja, vakwerk hè? Met Sigma Perfect heb ik geen strepen. En dus <laughs> ook geen stress. De muur- en plafondverf voor een perfect en egaal eindresultaat. Daarom kies ik als vakschilder voor de vernielde Sigma Perfect. Uw resultaat telt. Sigma. Goed voor de dag komen? Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch en heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek de nieuwe CHR Plus op toyota.nl. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de Cheesy Chicken. Een kipburger met kaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en 205 euro netto bijtelling. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een PlayStation 5 ter waarde van 499,99 euro als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com. snelpakkers. Anders grijp je mis mooiste bestemmingen voor de mei- en zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-reizen. Live your dreams. We gaan weer een tandje goedkoper bij Trekpleister. Met maar liefst 50% korting op heel veel Oral-B elektrische tandenborstels. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdeals. D-reizen. Live your dreams. Wat je ook zoekt voor jouw keuken, Keukeloos heeft het. Van de beste keukenapparatuur tot de laatste keukentrends. En altijd scherp geprijsd. Keukeloos.nl Keukeloos.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist. Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie? Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen echt streekt. De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl Prime Video biedt het beste in entertainment. Het einde van de wereld gaat door met seizoen 2 van Fallout. Een wereldwijd fenomeen inbegrepen bij Prime. I defer to you about what to do in this situation. Kijk thuis het epische sluitstuk van het onvertelde verhaal van The Witches of Oz. Huur of koop, Wicked for Good nu. I'm taking you to see the wizard. There's no going back. Dus wat je ook zoekt, Prime Video. Hier kijk je alles. Prime vereist, behalve om te huren of kopen. Inhoud kan advertenties bevatten, 18+. Plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Ah, wat een hotel. Het zwembad, het ontbijt, de sfeer, perfect. En het beste van alles? Je hebt niet te veel betaald, omdat je op Trivago hebt gekeken. Kijk op Trivago om hotelprijzen van verschillende sites te vergelijken... en bespaar tot 35 Hetzelfde hotel, maar met een geweldige prijs. Hotel Trivago. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl De hele nacht de slaap van je dromen. Niet te warm, niet te koud en de perfecte ondersteuning. Gun jezelf een Alping. Nu tot 20% wintervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com. Kia. Movement that inspires. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs zelfs na je aankoop. Hand erop. Kamataya, yippie, yippie, yippie. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026. Sportief het voorjaar in? De nieuwe collecties van onder andere Nike, Adidas en de North Face zijn nu binnen bij Bataviastad. En goed nieuws, deze voorjaarsvakantie zijn we langer open. Meer tijd om te shoppen bij topmerken met kortingen tot 70%. Kom langs bij Bataviastad. Een topdeal bij Mediamarkt voorbij rennen? Ik ben toch niet? Koekoek. Papi. De Lulu. Gek. Dus sprint terug voor de Philips stofzuiger met zak inclusief ledverlichting voor 133 euro. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Nieuw geopend in Bataviastad. Voor. Check de winkel deze voorjaarsvakantie. Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten... in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken. Ja, ik zit hier drie weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven. Sorry Henk, maar eh, heb je een NL-alert ontvangen? Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL-alert? Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten. Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden. Ah, oké, fijn Henk. Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen. Boost your weekend. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam Mix Marathon. James Hype. This is James Hype, and you are locked into Stereo Hype Radio. You're going to hear music direct from the clubs, direct from the dance floor, from your favorite house, tech house, techno artist. Turn it up wherever you are. the dance, plug it in and we begin crowd up in the center, they watch me with him. Watch the way we drop it in a mix time. It. Rise and amplify it when we come in with this swing. Just following the pattern naturally harmonizing. Climbing to position with synchronizing. for styling, styling. James tight, tight, tight. James tight, tight, James Hype, tight, James tight. Hype, James tight, tight. James tight, tight, James Hype, tight, James tight. Hype, James tight, tight. outside of some movies. Huh. <laughs> Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. Huh. Yeah, got them outside of some movies. Huh. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. whoop it. Come, my mijn it's a movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. Jane Hype. James Hype. Whoop it. Come movie. James Hype. James Hype. Blue I swear I'm addicted to blue tight, tight, Hype, tight, tight, tight, Hype, tight, tight, tight, Hype, Hype, tight, tight, Hype, tight are listening to Stereo Hype Radio with James Hype. Who does this? Como manera. James Hype, James Hype, James Hype, James Hype, James Hype, James Hype, James Hype, James Hype, James Hype, James Hype, James Hype, James Hype, James Hype, James Hype, James Hype, James Hype, James Hype, pump. days. pump that harder. automatic. Make you move on my track automatic. I'm gonna get get static. Make you move on my track automatic. Track automatic. Track automatic. Track automatic. Track automatic. Make you move on my make you move on my make you move on my make you move on my automatic. Make you move on my track automatic. I'm gonna get get static. Make you move on my track automatic. Make you move on my track automatic. Make you move on my track automatic. Make you move on my track automatic. Make you move on my track automatic. Make you move on my track automatic. James Slam. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix. Je computer klonk zo. Je tv zo. Het nieuws zo. I did not have sexual relations with that woman. Je games zo. En je radio? Die klonk Slam gaat terug naar de 90s. Stem nu op jouw favoriete hits uit de jaren 90 via slam.nl. En luister vanaf 1 maart naar de Slam.